Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. De VS legt sancties op een twee Turkse ministers... vanwege de gevangenschap van een Amerikaanse dominee in Turkije. Volgens de Amerikanen hebben de twee een belangrijke rol gespeeld... bij de arrestatie en opsluiting van Andrew Bronson. De sancties houden in dat hun bezittingen en vermogen in de VS worden bevroren. De dominee werd in 2016 in Turkije opgepakt voor onder meer betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep in dat jaar. Hij zou banden hebben met de Gulen-beweging, die volgens president Erdogan achter de koepoging zat. Branson riskeert 35 jaar cel. Hij zit niet meer vast, maar is wel onder huisarrest geplaatst. Op vliegveld Orly bij Parijs heeft het vliegverkeer vertraging opgelopen door een vechtpartij tussen twee Franse rappers. Die kwamen elkaar tegen en vlogen elkaar om nog onbekende reden in de haren. Ook de entourage bemoeide zich ermee, waardoor een massale vechtpartij uitbrak in de vertrekhal. Daar ontstond een dusdanige chaos dat het luchthavenpersoneel de vertrekhal tijdelijk moest sluiten. Een paar vluchten liepen tot een half uur vertraging op. De twee rappers en negen anderen zijn opgepakt. In een appartement in Maastricht is het lichaam gevonden van de bewoner. Hij zou er al een paar weken hebben gelegen. Het lichaam werd ontdekt door agenten en medewerkers van de woningcorporatie. Die gingen kijken na een melding dat de bewoner al een tijdje niet was gezien. Ook hadden buren geklaagd over stank die zich verspreidde via de luchtafzuiging. De politie gaat ervan uit dat de man een natuurlijke dood is gestorven. En scheidsrechterbaas Pierluigi Colina van de UEFA stapt na acht jaar op. De Italiaan vertrekt om persoonlijke redenen, meldt de Europese Voetbalbond. De 59-jarige voormalig topscheidsrechter met kaal hoofd en priemende ogen... heeft zich bij de UEFA vooral hard gemaakt voor het invoeren van de videoscheidsrechter. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen en vrijdag veel zon, erg warm.